6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Blokkerdirecteur Rob Heesen stapt per direct op. Het bedrijf laat weten dat het vertrek van Heesen het bedrijfsbelang ten goede komt. Meer is er niet over zijn ontslag bekendgemaakt. Moederbedrijf Blokker Holding leed vorig jaar een recordverlies van 180 miljoen euro. Een groot aantal blokkerwinkels is gesloten. Ook verdwijnen er bijna 2000 banen bij het concern. De onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn donderdag en vrijdag buiten Den Haag. Informateur Zalm gaat dan met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie naar landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. De partijen willen daar extra lang vergaderen. De week daarna hebben ze door andere afspraken minder tijd. Oud-staatssecretaris Linschoten, die wordt verdacht van belastingfraude, zit naar eigen zeggen vrijwel aan de grond. Er is beslag gelegd op een groot deel van zijn bezittingen, zegt hij in het Financieel Dagblad. Linschoten ontkent de beschuldigingen en denkt dat de Belastingdienst hem zo hard aanpakt omdat hij voormalig staatssecretaris is. De Amsterdamse politie onderzoekt hoe geen stijl vertrouwelijke informatie kon krijgen over een aanrijding bij het Centraal Station. Een automobilist reed daar in juni voetgangers aan. Volgens geen stijl is hij van Marokkaanse afkomst en is er genoeg reden om te betwijfelen dat er sprake was van een ongeluk doordat de man onwel werd. De politie zegt dat uitgebreid is onderzocht of het om een aanslag ging. FC Barcelona eist nog zeker 8,5 miljoen euro van de naar Paris Saint-Germain vertrokken speler Neymar. De Spaanse club wil de premie terug die de Braziliaan kreeg toen hij in oktober vorig jaar tot 2021 bijtekende in Barcelona. De club beschuldigt hem van contractbreuk. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zomers warm en zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Later op de dag in het zuiden kans op een onweersbui. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is veel verdraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Badhoevedorp een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open. Een half uur verdraging ook op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Aalsmeer en de afrit AMC. Een uur verdraging heeft het verkeer op de A10 voor knooppunt de Nieuwe Meer vanaf Amsterdam over Amstel. En dat komt door het ongeluk op de aansluitende A4. A10 de Ring Oost tussen Osdorp en Zeeburg 12 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is bij Zoetermeer een ongeluk gebeurd. Opnieuw, dat is het tweede al deze spits. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging is een half uur. En ook een half uur vertraging op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. Want daar is ook een ongeluk gebeurd. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam ligt nog steeds zand op de weg bij Kaagdorp. Er is namelijk een auto met aanhanger geschaard.